De kans op degradatie is groot. En de gemeente Den Haag wil niet dat fans naar het stadion komen, vertelt verslaggever Edwin Cornelissen. De gemeente zegt we roepen iedereen op om de wedstrijd thuis te volgen. Bij het stadion is geen plek om de wedstrijd te volgen. Voorafgaand aan de wedstrijd waren er wel supporters bij het stadion. Dat was duidelijk te zien aan de vuurpijlen die boven het stadion uitstegen voorzorg is een priklocatie bij het stadion dichtgegaan. Mensen die een afspraak hadden voor een coronavaccin moeten naar een andere plek. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gedaald. Het zijn er 2231, 114 minder dan gisteren. Op de IC liggen vijf coronapatiënten minder. Het is het laagste aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sinds eind maart. Ook KLM vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Net als British Airways en Lufthansa vindt de luchtvaartmaatschappijen te gevaarlijk worden. Al een aantal dagen en nachten regent het raketten boven Israël. Die worden afgeschoten vanuit de Gazastrook. En Israël heeft al honderden luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. En in Amerika is een man opgepakt omdat hij weigert om achter het stuur van zijn Tesla te zitten. Hij werd meerdere keren gespot op de achterbank van zijn auto met de automatische piloot aan. Volgens hemzelf is dat dat volkomen veilig. Hij voelt zich ook veiliger achterin. So I feel safer back here than I do up there. Like I swear to God, it's safer back here than up there. En voor de zekerheid heeft hij de raampjes open en de radio hard aan, zodat voetgangers op tijd aan de kant kunnen gaan. I got my music up here. The boomboxes so the pedestrians can hear the car and get away from it. De man werd al meerdere keren gespot in de rijdende auto terwijl hij zelf op de achterbank zat. Deze keer werd hij gearresteerd en hij heeft de nacht in een politiecel doorgebracht. Het weer in het noorden best wat zon. In het midden en zuiden ontstaan ook een paar buien met kans op onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de N201 hoofddorp richting Zandvoort is de vertraging voor Zandvoort 10 minuten.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 Haar lichaam werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. De politie heeft tientallen ADO-supporters aangehouden. Er is een noodbevel uitgegaan in Den Haag. De politie wil dat supporters bij het stadion vertrekken. ADO speelt op dit moment de degradatiewedstrijd tegen Willem II. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis. 733 op de IC. Het weer in het noorden van het land zonnig en droog.